Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De plaats van de boekraket die vlucht MH17 neerhaalde... lag op de dag van de ramp in rebellengebied. Dat blijkt althans uit een kaart van de Oekraïense veiligheidsdiensten. Russische onderzoekers concludeerden dat de lanceerplaats in de plaats Zarostchkoye lag. Volgens de onderzoekers was dat dorp in Oekraïense handen... maar volgens een kaart van de Oekraïense veiligheidsdiensten lag het op de rampdag in rebellengebied. NOS-correspondent Geert Groot-Koerkamp zegt dat de frontlinie per dag wisselde. In Jemen hebben Houthi-rebellen een wijk in de zuidelijke havenstad Aden ingenomen. Daarmee hebben de Houthis nu de controle over heel Aden, zeggen inwoners van de stad. Het was een van de laatste bolwerken van aanhangers van president Hadi. Ondanks Saoedische luchtaanvallen zijn er hevige gevechten tussen aanhangers van de gevluchte president en de Houthis. Hadi zelf zit in Saoedi-Arabië. Er zijn niet voldoende politieagenten bij de voetbalwedstrijden Feyenoord-Vitesse en FC Groningen-Pek Zwolle komend weekend. De politiebonden voeren tijdens de duels actie voor een betere CAO. Volgens de bonden moeten de burgemeesters beslissen of de wedstrijden kunnen doorgaan. De zanger van de Britse soulband Hot Chocolate is overleden. Errol Brown leed aan leverkanker. Hot Chocolate had in de jaren 70 en 80 grote successen in tientallen landen. Bekende hits zijn onder meer You Sexy Thing en It Started With A Kiss. Brown werd in 2003 door koningin Elizabeth onderscheiden vanwege zijn betekenis voor de popmuziek. De band stopte ermee in 2009. Errol Brown is 71 jaar geworden. Het weer, er staat een vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee is die stormachtig. Later vanavond en vannacht vanuit het noordwesten buien.